uur. met het NOS Journaal. De faunabescherming doet aangifte tegen de burgemeester van Westerveld, waar Wapse onder valt. In die plaats in Drenthe werd gisteren een boer gebeten door een wolf... toen hij het dier probeerde weg te jagen met een hooivork en een schep. Volgens de faunabescherming had de burgemeester niet het recht om de wolf vervolgens dood te laten schieten. De natuurorganisatie doet ook aangifte tegen de boer. Als het aan GroenLinks en PvdA ligt, moet demissionair premier Mark Rutte per direct weg. Dat zeggen partijleiders Kuiken en Klaver in Nieuwzuur. In het debat vandaag over de val van het kabinet zullen, ze, zullen de leiders een motie van wantrouwen indienen. Het is niet zeker of die motie een meerderheid zal halen. Maar bij een meerderheid moet Rutte per direct weg en mag hij niet aanblijven als demissionair premier. De val van het kabinet is schadelijk voor de belangen van Nederland... zeggen 20 organisaties, vakbonden en gemeenten. Ze roepen in een brief de politiek op om nu niet tot stilstand te komen. Er is volgens hen dringend actie nodig op het gebied van woningbouw... energietransitie, maar ook klimaataanpak en de hervorming van de jeugdzorg. In Noord-Syrië zijn bij twee autobomexplosies zeker acht mensen omgekomen. meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... Een van de explosies vond plaats in een dorp bij de Turkse grens. Hierbij zouden vijf mensen zijn omgekomen, onder wie drie kinderen. Een tweede bom ging af in een stad ten noordoosten van Aleppo. Daarbij zijn strijders van een groep omgekomen die de stad in handen hebben. Het conflict in Syrië heeft sinds de start in 2011 al aan bijna een half miljoen mensen het leven gekost.